Watermalgemoed met het NWS Journaal. Het Outbreak Management Team adviseert pas verdere versoepelingen toe te staan... als het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in een week tijd met 20% is gedaald. De OMT schrijft het kabinet dat er van zo'n daling nu nog geen sprake is... al lijkt de piek in het aantal ziekenhuisopnames wel bereikt. Het kabinet besloot eerder al de voor 11 mei geplande versoepelingen uit te stellen... waaronder het heropenen van de sportscholen en attractieparken. Komend weekend is er waarschijnlijk weer een katshuisoverleg over de coronamaatregelen. De Amerikaanse president Biden zegt dat hij dit jaar tot 62.500 vluchtelingen wil toelaten. Ruim vier keer zoveel als zijn voorganger Trump. Eerder kreeg Biden kritiek dat hij, ondanks beloftes, Trumps maximum nog niet had verhoogd. Het gaat niet om mensen die zichzelf aan de Amerikaanse grens melden... maar om vluchtelingen van over de hele wereld, vaak op de vlucht geslagen voor conflicten. Ze worden al in het buitenland beoordeeld op eventuele komst naar de VS. De VN is bezorgd over racisme en geweld bij de Belgische politie. Een antidiscriminatiecomité roept onder meer op om grondig onderzoek te doen naar een aantal incidenten... waarbij jongeren met een migratieachtergrond overleden. En vorig jaar overleed een Slovaakse arrestant die op het vliegveld van Charleroi hard was aangepakt. Het comité roept ook op tot meer diversiteit in het Belgische politiekorps. Bill Gates en zijn vrouw Melinda gaan uit elkaar, laten ze in een gezamenlijke verklaring weten. De 65-jarige Microsoft-oprichter en zijn 56-jarige vrouw begonnen in 1999 een liefdadigheidsinstelling met een vermogen van 51 miljard dollar. Ze blijven in deze stichting samenwerken. Het weer nog. Vannacht is het regenachtig. De wind trekt ook aan en de temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden. Overdag buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Smiddags kan er ook wat zon bij komen. Het waait overdag stevig en het wordt ongeveer 11 graden.